Maar de meeste Grieken vinden de plannen veel te ver gaan. En de uitkomst van de stemming in het parlement is nog onzeker. De socialistische regering heeft maar een kleine meerderheid in het parlement en leden van coalitiepartijen hebben al gezegd dat ze zullen tegen tegenstemmen. Tienduizenden Grieken gingen gisteren de straat op in het kader van een landelijke staking. Bij rellen raakten tientallen agenten en een aantal betogers gewond. Een aantal zelfmoordterroristen en gewapende leden van de Taliban hebben gisteravond een hotel in Kabul aangevallen. Na een urenlang vuurgevecht wisten de Afghaanse militairen een eind te maken aan de aanval. Ze kregen hulp van NAVO-helikopters die de Taliban-leden beschoten die zich op het dak van het hotel hadden verschanst. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn zes of zeven terroristen gedood. De aanval was op het Intercontinental Hotel dat populair is onder westerlingen en Afghaanse overheidsfunctionarissen. Of er ook slachtoffers zijn onder de hotelgasten is onduidelijk. De Taliban-leden drongen het gebouw gisteravond binnen en begonnen om zich heen te schieten en een aantal van hen blies zichzelf op.